Nu op Radio 501. In de 501 met Rob de Grill. If you are what you say fresh, cool young Lou. Trying to cash his microphone check 212. Wanna believe my own hype, but it's too untrue. The world brought me to my knees, what if you brung you? Did you improve on the design? Did you do something new? Where your name in on the guest list? Who brung you? You, the more famous person you come through. And the sexy lady next to you, you come too. And then the hitman standing outside of heaven waiting for God to come and get me. I'm too uncouth, unschooled to the rules, and too gumshoe. Too much of a newcomer and too uncool. Like Shadow and the veil. I battle with it well, though I need a holiday like lady who sung blue. Go back, whatever you did, you undo. Heavy as heaven, the devil on me two tons too. If you are what you say you are, a superstar, then have no fear. The camera's here and the microphone. the way your shades. The spotlights here can burn holes through the stage. Down through the basement, past the Indian graves where the dinosaurs laid. And out through China, nearly misses airliners. Magnified times five. This is pointed at the rhyme. And ricochets off the moon and sets the forest ablaze. Now that's important to say, cause even with all that, most of us don't want it to fade. Duh we wanted to breed, meaning we wanted to grow, meaning we wanted to stay. Like the governor called, and he told him to wait. Unstrap him from the chair and put him back in his cage. The audience ain't phased, then they ain't gon' clap and they ain't gon' praise. They want everything back that they paid, cause they've been waiting since 10 to see the lights get dim. If you are what you say you are, assume. chauffeur, come and take me away. Cause I've been standing in this line for like five whole days. Me and security ain't getting along. And when I got to the front, they told me all of the tickets were gone. So just take me home where the mood is mellow. and the roses are thrown, M&M's are yellow. and the light bulbs around my mirror don't flicker. Everybody gets a nice autograph picture. One for you and one for your sister. Who had to work tonight but is an avid listener. Every song's a favorite song and mics don't feedback. All the reviewers say you need to go and see that. And everybody claps cause everybody is pleased. And then they all take the stage and start performing for me. Like ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. If you are what you say you are, a superstar, then have no fear. The camera's here and the mic Cult bezig aan een succesvolle comeback. Dit is een groot hit. Cell Sanctuary van alweer een hele tijd eh, geleden. En daarvoor hadden je Loepen bepaald geen fiasco geworden met zijn eh, superstar. De Indie 501, mijn naam is Rob de Greel. Aangenaam. Goedenavond, leuk dat je luistert. Ehm, ik heb net even een rondje door het eh, pand gedaan. Ehm, blijkt dat we het volgende liedje vrij letterlijk hebben opgevolgd. Er is namelijk geen televisie te bekennen in dit pand. Terwijl Cristiano vanavond zometeen natuurlijk weer de sterren van de hemel gaat spelen maar dat moet ik helaas missen. The Red Hot Chili Peppers and Throw Away Your Television. bij Radio 5 van het noodweer dat op komst is, eh, volgens mij. Want het uh, beeldscherm eh, schudt aan alle kanten. Blauwtsoen en Elephants hoor je op Radio 501. straks heb ik voor jou weer een top 10, zoals ik die elke week op de donderdagavond heb. Ehm, dit keer zijn het de 10 meest bijzondere biertjes. Natuurlijk ook weer Live for Live. Twee artiesten die eh, de komende zeven dagen optreden in Den Landen. Ik laat van allebei een fragment horen. En eh, ja, misschien heb jij al het YouTube-clipje van een van eh, beide artiesten bekeken dat op de site staat. En dan kun je je stem al doorgeven op basis van dat YouTube-clipje. Studio radio501.nl is de adres ervoor. Ik zal straks van nog twee andere liedjes fragmenten laten horen. En uh, ja, schoot mij zojuist iets eh, te binnen. Een aantal weken geleden hadden we John Tarifa te gast. Hij uh, maakte kans op een optreden tijdens Parkpop. Dat is geloof ik dit weekend. Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig of John ja, die wildcard te pakken heeft. dus ik ga straks gewoon even een poging wagen of ik hem kan bellen. Wie weet is hij met hele andere zaken bezig vanavond. maar we kunnen altijd een poging wagen, nietwaar? Radio 501, het platform voor opkomend en onbekend talent. En een van die bandjes die we ondersteunen, dat is Cape Man. Hier zijn ze met Science. Nee, eh, Barry, hij stond dan toch niet op de auto-queue, eh, eh, denk ik. <laughs> Barry die zei, ik, ik wissel even de monitor. Waarschijnlijk dat dat het probleem is, dat het beeld zo hevig schudt. maar we hebben toch nog redelijk binnen de tijd gered. je hoorde dus... Capeman en Science op Radio alleen. En het was dus de bedoeling dat dit liedje dan daarna achteraan zou komen. Dat is van de band Howler. Afkomstig uit de US of A. Hier is I Told You Once. Vergeet artiesten uit de jaren 80, Lloyd Cole en The Commotions, Rattlesnakes. Zoals eh, Mark in de chatbox zegt, eh, dat noemen we bij ons eh, muzikale kunst. En hij is toch niet helemaal verdwenen, deze Lloyd Cole, na zijn hit Rattlesnakes in 1984. Hij heeft toch nogal zo'n 15 albums op zijn naam gezet. De laatste dateert uit 2010 en is getiteld Broken Record. Mag hopen dat die titel niet naar verwijst dat het zijn laatste album is. Ik, ben, ja, ik vind dat wel leuk, artiesten die dan ja, groots eh, scoren en dan ja, toch het succes uit hun handen zien glippen. Maar dat ze dan toch eh, gewoon stug door blijven gaan met eh, dat wat ze leuk vinden. We gaan straks een top 10 lijstje behandelen. De 10 meest bijzondere biertjes. Dat wil niet zeggen dat het de 10 meest lekkere biertjes zijn. Sommige zijn gewoon echt niet te zuipen. Dat gaan we straks samen even doornemen. En natuurlijk ook nog de live or live waar ik je hulp bij nodig heb. Hier is Justice op 501. was je gewoon alweer af. Eh, dit eh, prachtige plaatje van ehm, eh, Justice and Dance op Radio 501. We zijn aangekomen bij de top 10 die ik elke donderdagavond behandel in de Indie 501. Ehm, ik had eigenlijk, wilde ik iets anders doen. Ik kwam een leuke top 10 tegen, namelijk de knapste vrouwelijke fans op het EK 2012. Je, je kent het wel als je naar zo'n wedstrijd zit te kijken. En die cameraman die zit volgens mij gewoon te loeren naar die vrouw die er op de tribune zitten. Bleek alleen dat dit concept toch redelijk lastig te vertalen was op de radio. Dus eh, vandaar eh, een, eh, ja, toch een ander item. Dat zijn de top 10 meest bijzondere biertjes. Nu is een speciaal biertje op zijn tijd best heerlijk. Maar deze bijzondere biertjes van over de hele wereld slaan volgens ons de plank toch echt volledig mis. Zo hebben we daar het eh, bananenbier. Wordt gemaakt van gefermenteerde gepureerde banaan. Dat klinkt overigens uh, bijzonder smakelijk. Het alcoholpercentage is rond de 10% en dit biertje wordt vooral gedronken in Afrikaanse landen. Dan hebben we Bilk. De eerste Japanse biersoort in de lijst. En Bilk staat voor een combinatie van melk en bier. Moet er niet aan denken. Clamato is een populair drankje in America. Het is een tomatensapje met kruiden. Uh, Budweiser heeft Clamato gemengd met hun light beer. En hieruit ontstond Chalada. Het klinkt meer als een drankje dat je neemt om de kater weg te drinken, maar het is dus tomaatbier. Dan nog een biertje afkomstig uit Nederland. Uh, hondeneigenaren zullen het wel eens hebben zien staan in de dierenwinkels. Kwispelbier. Er zit uiteraard geen koolzuur en alcohol in, maar runderextract en gert niet aan te raden voor mensen, want het is een bier voor honden. Pizzabier zou perfect moeten passen bij een pizza. Ook aan dit bier is tomaat en kruiden toegevoegd. Nou, eh, stroomt me nog niet gelijk in de mond als ik eh, dit lees. Dan hebben we een eh, combinatie van champagne en bier. Je vraagt je op, eh, af eh, ja, waarom bedenkt iemand dit. Maar het is dus toch gewoon te verkrijgen bij de betere slijters. Bier met chocolade donutsmaak. Dit moet bijna wel bedacht zijn door Homer Simpson. En dan weer een typisch gevalletje, only in Japan. bier met extra proteïne. wel lekker om na je workout een biertje te drinken om de spieren weer te voeden. Het zogeheten proteïnebier. Dan hebben we het eh, crème brûlée bier. Het toetje en het biertje in één. Dat is toch eh, best wel handig. Polygamie bier. Eigenlijk een gewoon pilsje, maar in de lijst voor de briljante naam en slogan. Polygamie bier. Why just have one? En dat waren ze, de biertjes. Dan heb ik daar natuurlijk weer eh, hard mijn best op gedaan om een toepasselijk plaatje daarbij te vinden. Ik kwam bij het eerste plaatje dat ik ooit op een radiozender heb gedraaid dat in de vrije ether te ontvangen was is eh, begin jaren 90 alweer. Lijkt eh, lang geleden dan het is zo mensen. Hier staat nog een jonge god eh, voor jullie te presenteren. Hier is Beck afkomstig van zijn officiële debuutalbum Mellow Gold. Hier is Beer Can. laughing Show suckers trying to bleed, but I got a drug and I got the bug and I got something better than love. How you like me now? Pretty good, going on, feeling strong. I quit my job blowing leaves. Telephone bills up my sleeves. Choking like a one-man dust bowl. Freedom rocks line ball, talking in code. We went down lit up the shack. Grab me a beer out of the sack. Everybody bent over twice. Painting the walls, throwing some dice. Leaping up into the air, getting juiced up beyond belief. And they were singing like this. Why do not throwing Thursdays at the sun? Put my soul between the bones. shake your boots and let it all get loose. Wat de reacties. Uh, Mark krijgt hahaha. Als je dat zegt ben je al oud en nieuw. En Barry kwam net met een, een tijltje aanlopen. Ik, ik snap het allemaal niet zo goed hoor. zometeen gaat hij beginnen, die EK-wedstrijd. Maar ik hoop dat je gewoon lekker naar mij blijft luisteren. Ik ga straks voor de tweede helft van dit programma ga ik ook een andere kapsel aanmeten. Dus ook voor de webcamkijkers, er is nog voldoende te genieten vanavond. Um, Jorde Beck en Birken, we gaan verder met Rebecca Bronski waar wij een innig contact mee hebben. En ze komen misschien ook een keertje optreden hier eh, bij Radio alleen. Dit is live Hard Times op alleen. Gay op Radio 501 en I Want You. Ik had het al aangekondigd, ik heb eh, even jullie hulp nodig. Dat is eh, voor de Live or Live artiest. Om te bepalen wie dat gaat worden, dat hebben we elke donderdagavond hier tijdens de Indie 501. Twee artiesten die de komende zeven dagen optreden ergens op een Nederlands podium. het ehm, eerste bandje is nog eh, vrij onbekend. jong, ja, ze omschrijven zich als een jong country rock bandje. Ze heten de Delta Saints. En eh, je gaat een klein stukje horen van het nummer Liar. bluesrock als je het mij vraagt. Keuze nummer 1 eh, vanavond de Delta Saints en Liar. Keuze nummer 2 eh, dat zijn de Mars Volta. Ze eh, treden al een hele poos op. Volgens mij is het zo een jaar of tien dat deze mannen bezig zijn. Met onuitspreekbare titels. Iria Tarka is dit muziekwerkstuk getiteld. En dat is dus eh, keuze nummer 2, de Mars Volta met Iria Terca. Eh, laat even weten waar je voorkeur eh, naar uitgaat. Gaat je voorkeur uit naar deze de Mars Volta of misschien wel naar de Delta Saints? Studio at radio is de adres waar je je stem naartoe kunt sturen. En uiteraard kun je het ook even in de chat kwijt. Die zijn de koeks. Over het weer dat verwacht was, maar heel onverwacht toch niet is gekomen. Stormy Weather 5 0 1 turn De Cook Stormy Weather op eh, Radio alleen. zal ik jullie dan toch nog maar eventjes eh, helemaal bijpraten over uh, dat uh, zoveelste weeralarm dat niet, ja, eigenlijk een beetje vals was. KNMI, heeft maar liefst code oranje afgegeven voor vanavond. Maar de avondspits heeft weinig te lijden gehad van voorspelde noodweer. Het kondigde eerder op de dag voor vijf provincies de code oranje af. De verwachting was dat hevige neerslag in de vorm van regen en hagel het verkeer ernstig zou ontregelen. Tot nu toe blijven excessen echter uit. Ook werd door de Nederlandse spoorwegen rekening gehouden met het uitval en vertraging van treinen. Gevreesd werd voor blikseminslag in installaties en vallende bomen op bovenleiding en sporen. Om reizigers toch thuis te kunnen brengen hadden NS 90 bussen klaarstaan. Die zouden het onweersfront volgen. Ook werden uit voorzorg al minder treinen ingezet rond Den Haag en Utrecht. Het verwachte extreme noodweer bleef echter uit en ging zelfs volledig aan de avondspits voorbij. Treinen reden hun normale dienstregeling en ook qua files waren feitelijk geen bijzonderheden. Het onweer gepaard gaande met regenval kwam aan het begin van de avond ons land binnen vanuit België. De wind wakkerde daarbij aan tot kracht 8. Via Zeeland trekt het onweer naar het noorden. De verwachting is dat de buien tegen middernacht ons land zullen verlaten. Ondanks flinke lokale regenval en onweersbuien is er vooralsnog nergens sprake van calamiteiten. Eh, ik weet niet hoe het bij jou is, maar eh, ja, het begint nu een beetje uit de hemel te stotten dan. Een beetje regen, maar eh, daar blijft het wel bij. Ehm, als je een lokaal weerbericht door wilt geven, kan het natuurlijk altijd even in de chatbox of uh, studio at radio501.nl. Dit is de Indie 501 tot 10 uur vanavond met de enige echte Muddy Waters. The gypsy woman told my mother before I was born. I got a boy child coming. He's gonna be a son of a gun. He gonna make pretty women's jump and shout. Then the world wanna know what this all about. But you know I'm here. I got a black cat bone. I got a mojo too. I got the John the Conqueror. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girls lead me by my hand. Then the world will know the hoochie coochie man. But you know the seven hours, on the seven day, on the seven month, the seven doctors say he was born for good luck. And that you see, I got seven hundred dollars. Don't you mess with me, but you don't care. 080 Please. Undisclosed Desires. Tot zometeen, daar ben ik bij je terug met de plaat voor je hoofd. Nu op Radio 501. de 501 met Rob de Grill. is deze week. De Radio 501. plaat voor je hoofd. leuk om in dit liedje aan eh, mijn collega Armin Tammer altijd een beetje muziekles eh, te geven. Hij eh, is er stellig van overtuigd dat Curtis Mayfield het origineel van dit nummer in handen heeft, getiteld Hard Times. Maar nee, het is deze Baby Huey die het geschreven heeft. En het is, het is toch alweer twee jaar geleden dat John Legend uitkwam met een LP met allemaal oude soulkrakers. En eh, daarop deed hij ook een fantastische uitvoering van dit Hard Times, waardoor het toch weer een beetje terugkwam in eh, de hitparade. Um, die BBU die heeft ook nog een prachtige uitvoering gemaakt van uh, A Change Is Gonna Come. Alleen die duurt maar liefst 9 minuten. Die is wellicht voor een andere keer. Maar we kunnen nog wel even zo'n fijn soulplaatje draaien. Wat vinden jullie daarvan? Laat het me weten via de chat. Hier is Martha Reeves samen met de Vandellas. Nowhere to Run. Live New Eng. Hallo, ich bin Frits. ich komme aus Deutschland en ik luister altijd naar Radio 501. het nummer van de Waterboys op Radio 5 alleen. Don't Bang the Drum. Eh, we gaan maar eens even bekendmaken hè, wie eh, de winnaar is van Live or Live. Je kon eh, kiezen uit de Mars Volta en je kon kiezen uit de Delta Saints. En het is toch een, een mooie overwinning geworden voor de laatstgenoemde die gold als eerste keus vanavond. Het jonge blues rock bandje de Delta Saints. Ik zal zo even opzoeken waar en wanneer precies je ze live kunt zien hier in Nederland. A Liar nu op Radio 5 501. een supervet optreden te worden van de Delta Saints aanstaande zaterdag in Paradiso Amsterdam. Je hoorde op Radio 501. zo hard in geloven dat het er eh, van zou komen. De reunie eh, van eh, Wem. Ehm, tot iemand zo verstandig was om het even aan George Michael te vragen. Die zei, nee, dat is helemaal niks van waar mensen. Wem gaat helemaal niet over tot een, een, reunie. Maar ja, toen stond het al in alle kwaliteitskranten. Een muziekkrant. Oor had het onder andere al gepubliceerd. In school het, moesten zij dan eh, vandaag weer een nieuw bericht plaatsen. Eh, sorry, het was eh, niet waar. We hebben onze bronnen niet gecheckt. We hadden vanmiddag bezoek van de Donderdisc Band van vandaag, Ammo Cave. En ja, ze hebben een paar keer een poging ondernomen om ja, hun track Stronger Stuff als donderdisc op Radio 5 alleen te horen. Ze waren elke keer net te laat. Dus ja, misschien dat ze hem deze keer meepikken. Hier is uh, Ammo Cave met Stronger Stuff de donderdisk. Dit is de donderdisk van Radio 501. Daverende donderdag. Well, I'm stuck here in the back. time. Can't you see? You're in with the crowd, but the crowd's not in you. You're living the dreams, mine are stuck in my head. You're walking on sunshine, I'm staying. say people who are waiting to judge you. their own judgment that they'll have to live up to. Open your mouth. And if the house comes up, you gotta work on that house. Wanna make it your home. Cause everything inside, that's not something you own. It's what you're taking with you on the day that you go. No, oh, what a beautiful world when you sing. Hear all the bells ringing out in the street. Hammer strikes the nail. Ryan Adams en uh, eh, Life is Beautiful op Radio 5 alleen. Eh, ruim voor de tijd dat eh, de ziekte van Mignere bij hem geconstateerd werd, waardoor hij een aantal jaren er eventjes uit was. Maar inmiddels terug op tournee en met een nieuwe muziek. zoals van tevoren aangekondigd, zou ik even proberen om te bellen met John Tarifa. En het is gelukt. Goedenavond, John. Hallo. Hallo, hallo. Je, bent nu, je staat nu buiten als het goed is? Ja, ja, ja, ja. Oké. Hey, ehm, we spraken elkaar een paar weken geleden. Toen eh, was je op weg eh, naar een uh, finale plek om uh, ja, een optreden te winnen op Parkpop. Ja, klopt. <laughs> Dan zijn we natuurlijk wel heel erg benieuwd hoe dat is afgelopen voor jou. Ja, ik, well, er waren 420 bands die, in de, die hebben plaatsgemaakt bij die Road to Pop. En ik zat in de semifinale, in de halve finale met tien, uh, met een andere groepsband. En dus de, ze waren tien. En dan van de tien, de beste vier, ging naar de finale. En in de finale alleen één hebt eh, gewonnen. En dus dat was, ja, <laughs> John Tarifa. <laughs> Was dat John Tarifa? Heeft hij gewoon gewonnen? <laughs> Ja, ja het is niet normaal, mensen. ja, ja, ik heb hier even een applaus voor je tevoorschijn getoverd. Uh -huh. Hoef je dat... Uh, hoe is dat gegaan, uh, die finale? Hoe is het gegaan in die finale? Ja, het was te gek. Eh, er was uh, Diggy Dex was er ook erbij. En hij is, ja, hij is heel bekend in Nederland. En hij is heel goed met een, een big band. En Juicy Jones uit Utrecht was ook daar. Ook heel goed. Maar ik weet het niet. Ik, ja, we, hebben, we hebben onze best gedaan. <laughs> ja. ja. <laughs> dat is te gek man, echt waar. Was, dat is echt dat is stevige concurrentie ook in de finale dus. Ja, zeker, zeker. Ja, want eh, hoe was dat? Bepaalde het publiek nou voor 100% eh, wie er doorging? Uh, sorry? Was het publiek nou voor 100% degene Nee, die... nee, nee. In de finale was alleen de jury. Die heeft... de, de, de publiek was... ja, was, was in, de, in de halve finale was 50% publiek, 50% jury. Ja. Maar in de finale was alleen de jury die, die heeft gestemd. Ja, nou, het is aanstaande dus, eh, zondag, hè, Parkpop? Ja, tien voor zes ja. spelen we. Om, tien, om voor zes eh, begint het optreden. Ja, inderdaad. Ja. En het is altijd prachtig weer hè, bij Parkpop. Ik hoop het wel, want eh, misschien gaat het regenen, maar ja. ja maar ik, weet nooit. Ik weet niet hoe ze doen, maar alle keren dat ik nog bij Parkpop ben geweest, was het gewoon altijd prachtig stralend weer. Ja, <laughs> ja, en dit is mijn vierde keer bij Parkpop trouwens. Ah, je probeerde erop. Ik heb daar drie keer gespeeld met mijn eh, oude band. Dus eh, ja, dit is mijn vierde keer, maar de eerste keer onder de naam John Tarifa. Oké. Ja, ja. waarom, heel spannend. Waarom was er nu dan helemaal een wildcard eh, voor nodig? Weet niet. Nee. <laughs> Belachelijk. komen jullie ook zonder? Of, nou, dan moet ik eventjes wat dan moet ik, eh, nou, misschien gaat dat nog wel lukken, ja. Ik, ik ga even een poging uh, daar te wagen. Eh, om gewoon eventjes langs te komen, Parkpop uh, ja, zondag. Inderdaad. Ja, ja want het is tenslotte een gezinsfestival, hè? Ik kan gewoon het hele gezin meenemen, toch? Ja, ja. <laughs> dan ga ik dat gewoon doen, denk ik. Ja, ja. probeer maar. Nou ja, en, mocht het slecht weer worden, die muziek van jou die brengt sowieso een zonnetje bij iedereen op het gezicht. Ja, inderdaad. We, gaan, ja, we gaan all out, zeg maar, all out. Ja. We hadden ook nog een andere... ja? Ja. We ook nog een andere afspraak, eh, John. Mm -hmm. Jij zou wat nieuwe muziek naar ons sturen Ja, oh trouwens, ik ga, <laughs> dit is ook heel belangrijk, ik ga in Parkpop die nieuwe eh, videoclip opnemen. Oh oké, met, met dus publiek dus? Met publiek en met optreden met, en we gaan deelte van die opnames gebruiken voor de videoclip, de nieuwe videoclip die uitkomt. Dus ik maak ook nog kans om in jouw videoclip terecht te komen. Ja, man. Nou, zeg, geweldig. Ja, je daar... Eh, <laughs> ja. Nou. En die liedje heet Focus. En Focus gaat, eh, ja, ik hoop in augustus eh, uitkomen. Okay. Heb, je, heb je voor die tijd niet even wat, wat voor me nog? Want ik draai nu alleen maar So Right. Een <laughs> prachtig nummer natuurlijk, maar ik wil er mee... Die, straks komt een nieuwe liedje in, Focus. Oké, dus we moeten, <laughs> we moeten nog even geduld hebben tot augustus. Inderdaad. Hij komt kom straks. Oké, nou ik ga hem toch gewoon instarten weer dan. Dat, uh, prachtige nummer van jou, So Right. En, uh, eh, wel. Ja, ik wens je heel veel, heel veel plezier aanstaande zondag dan op Parkpop. Dankjewel. En je ziet me daar gewoon staan vlak voor het podium. Want ik, mo ik moet ja, natuurlijk... Ja, ik hoop het wel man, ik hoop het wel. Ik moet natuurlijk <laughs> zeker in die videoclip staan. Ja. Dus ik ga helemaal vooraan staan. <laughs> ja, ja. hey, hartelijk bedankt. Oké, okay, dankjewel. En tof dat je gewonnen hebt man. Ja, ja man. Oké, okay. en ik... Uh, <laughs> okay, eh, fijne avond. Ik uh, verlang al naar die nieuwe single van je in augustus.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 So it's time to take it easy, I cannot rush. I got stories for days, yo, how can I hush my mouth? this shit from coming out when you were pressed for so long. My time is now, so I start from scratch. Combine words that match and feed the ears of hungry listeners with the message attached to each song. I'm only Mike Niff when the beat's on. It feels so right, though I might have been wrong. Well, maybe I was wrong, but deep inside it feels so right. Right. fijn nieuw liedje van Gossip Perfect World op Radio 5 alleen Is het zomaar weer 5 van 10 mensen. Gio is in de house, zometeen geluid uit de bunker, jouw wekelijkse portie hip-hop. Eh, maar we hebben nog wel even wat eh, dingetjes te doen. Nou, eigenlijk hebben we één dingetje nog te doen. Eh, dat is. Eh, wat is dit allemaal weer, mensen? Dames, eh, dat gaan we straks doen. Eh, maar eerst nog even die o oh zo populaire rubriek Soul, omdat het kan. Onbekend talent uit de jaren 60 en 70. ik vind het altijd leuk om even zo'n 45 toeren singeltje mee te nemen, die op de draaitafel te leggen en aan jullie te laten horen. En ja, meestal is het ook wel verrassend als je even gaat googlen om te zien wat zo'n singeltje dan waard is wat je de hele tijd al in je bezit hebt. Dan nu een primeur. Het is de enige echte L. Wilson. Je hoort hem op Radio 5 alleen in de rubriek Sol omdat het kan. Met Moonlighting. Hey baby, you know you sure been looking tired when I come home from work every morning. What? Can't sleep? Oh, don't hand me that. a soul. And woman, you know that's too much love to handle. Those cigarette butts in the ashtray are not my brand. And the raincoat hanging in the closet, girl, belongs to another man. look now here. en Moonlighting. Ik heb de afgelopen 3,5 minuten hard gezocht eh, op het internet. Eh, wat ik kon vinden is de Show Tell eh, LP, waar dit nummer dan origineel op staat. Die is voor 25 dollar te koop. Dus nou, dan kan je wel een beetje uitrekenen hoeveel waard dit singeltje is. Je zal het maar in je bezit hebben, zeg. het is vlak voor tien. Gio heeft nog eventjes nodig om, om zichzelf droog te wapperen. Zo verschrikkelijk noodweer buiten. Ik ga me eh, verrassen met uh, weer even zo'n fijne track van uh, Fresco van zijn uh, nieuwe CD Maskerade. Ongetwijfeld heb je hem al in huis. Je kent het, de Fresco, de dood eerlijke rapper. Hij vertelt alles. En ook dus dat hij last heeft van de lintworm. Dames en heren, ik heet u allen welkom in het hoor en niet lopende vet café-restaurant. De lintworm. Hier is uw gastheer, de voorzitter uit de kluiten gewassen. Corpulente, zwaarlijvige, elke dag in massa toenemende fresco. Yeah, ik ga rappen ik onzin verzin. Zin voor zin kom ik hard dan ik ontwikkeling. Kom ik begin, ding ding kom iedereen. Punch op je kin, rap alsof ik stond in de ring. Ik stond ervan besteld, Door de meeste rappers voorzien van zichzelf. Terwijl ze niet kunnen bossen op de tel. Huh, laat staan in het ritme, dus laten dan zitten. Ze vragen me fris, hoeveel snaken kan je maken met spitten? Dan zeg ik, pak raak je mijn ribben. Sla je me in mijn slaap op mijn slaap met de hamer. En dring je mijn aderen binnen met naalden die giftig zijn. Om de zomer adem te stillen en laat je me dagen liggen. Jongen, sla je me ik reken en breder En allerlei dingen die je kan opeten. 20 kapsalons voor alleen een workshop geven. Als al het rekenen en pampers klinkt het nog beter. 9000 pampers voor een optreden. Lidl, de dikste motherfucker, nog steeds in voren. Ik ben een lintworm, ik heb een lintworm. Ja, alles op, Kees de Koning staat die in voren. Ik ben een lintworm, ik heb een lintworm. hoort me honger elke keer dat ik een zin hoor. Ik ben een lintworm, ik heb een lintworm. Het blijft eten, ik ben een lid voor. Ik ben een voor. Wacht nou eens even, waar was ik gebleven? Kapsalons eten en vertellen wat ik chap in mijn leven. Mijn boodschappenlijst delen en nog slapper zeven. dan toen ik rapte over paggen slaan. De macht net om eten, een hoop achterlijkheden. Aangevuld met sappige kreten, klappen van zeven. Niet te vergeten wat ze geschreven en kots. En als je me nu niet haat, dan geef ik het op. Je luistert bijna twee minuten, mijn gezeven is op. Uh, weer erbij wow, verkeerde tekst. Ik doe niet meer mijn best, nee, ik moet mijn stem sparen. Eh, op hoeveel bars zit ik nu? Ik denk 12. Ik dacht, ik heb geen cent, maar ik ben master met klagen. Dus Kees denk, laat me hem maar bekend maken. Ging van twee fans naar de rap, van Ben Kramer. Hey man, yo, hey man. Damn, schaam je. De dikste motherfucker, nog steeds in voren. Ik ben een hem, ik heb een lintworm. Alles op, Kees de Koning staat hier in voren. Ik heb mijn honger elke keer dat ik een zin hoor. Ik ben een lintwoord, ik heb een lintwoord. Hij blijft eten, afvallen heeft geen zin voor. Ik ben